Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Turkse president Erdogan heeft zijn land teruggetrokken uit het verdrag van Istanbul. Dat Europese verdrag gaat over het bestrijden van geweld tegen vrouwen en van huiselijk geweld. Turkije was in 2011 een van de eerste ondertekenaars. Maar volgens leden van Erdogans partij is de inhoud van het verdrag strijdig met de traditionele familiewaarden in Turkije. Ze nemen aanstoot aan de uitleg van gendergelijkheid, die volgens hen homoseksualiteit propageert en de deur openzet naar een vrije interpretatie van seksen. Enkele huisartsen schrijven coronapatiënten nog altijd medicijnen voor... waarvan de werking niet is bewezen. Dat meldt het AD. Het gaat om een groepje rond Rob Elens, de huisarts uit Meijel... die vorig jaar april al eens om deze reden door de inspectie op de vingers werd getikt. Honderden patiënten zouden het antimalaria-middel hydroxychloroquine... en het antischurftmiddel ivermectine voorgeschreven krijgen. De inspectie kondigt nieuw onderzoek aan naar de praktijken... en zegt dat de middelen vanwege ernstige bijwerkingen... alleen aan patiënten in het ziekenhuis mogen worden gegeven. Als de verhuurdersheffing niet wordt afgeschaft... dan kampen woningcorporaties in 2035 met een tekort van 24 miljard euro, blijkt uit onderzoek. De corporaties kunnen dan niet genoeg huizen bouwen of bestaande woningen verduurzamen. Als de verhuurdersheffing verdwijnt, kunnen al die plannen wel worden uitgevoerd. President Biden en vicepresident Harris hebben de Aziatische gemeenschap in Atlanta bezocht... waar eerder deze week een schutter acht mensen vermoordde. Zes van hen waren vrouwen met een Aziatische achtergrond. Biden noemde het hartverscheurend dat Aziatisch-Amerikanen voortdurend bang zijn dat hun iets wordt aangedaan. Het weer. Vandaag schijnt vooral in het midden en zuiden geregeld de zon. In het noorden kan het in de middag soms een beetje regenen. Het wordt maximaal 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A10, de ring van Amsterdam bij Amsterdam-Geuzenveld.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 See, I heard it all. your sweet talk. Baby this, baby that. But your lies ain't working now. Now look who's hurt Look who's I had to shut you down. I had to shut you down. the fool the fool I was your fool.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 am no longer concerned. See, I heard it all before. Let me explain, baby. not what you think. That's what you said to me. But your lies ain't. trusted you for way too long, way too way long. Too long.